Uur. Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft niet ingestemd met een plan van de Republikeinen om het schuldenplafond te verhogen. Enkele uren voor die stemming werd het plan in het Huis van Afgevaardigden wel aangenomen. In de Senaat hebben de Democraten de meerderheid en die stemden tegen. De Democraten willen ook bezuinigen, maar zijn tegen de manier waarop de Republikeinen dat willen doen. Voor dinsdag moet er een oplossing komen voor de schuldencrisis. Turkije heeft na het vertrek van de volledige legertop direct een nieuwe commandant van de landmacht benoemd. De regering zegt dat de stabiliteit van het land niet in gevaar zal komen door het opstappen van hoogste officieren. Die namen gisteren ontslag uit protest tegen de arrestatie van 22 hoge militairen. Die worden ervan verdacht dat ze een staatsgreep wilden plegen. Voor de tweede keer deze week is er paraffine aangespoeld aan de kust, vermoedelijk afkomstig van een boorplatform. Gisteravond werd een kleine hoeveelheid van het kaarsvetachtige spul ontdekt op het strand bij Hoek van Holland. Eerder spoelde aan de Friese kust al 5000 liter aan. Het is onbekend of de twee zaken met elkaar te maken hebben. Amerikanen kunnen binnenkort vanuit meer steden naar Cuba vliegen dankzij de versoepelde luchtvaartboycott. Tot nu toe waren er alleen vluchten mogelijk vanuit Miami, New York en Los Angeles. Daar komen nu negen steden bij. Jarenlang was er helemaal geen vliegverkeer mogelijk tussen de Verenigde Staten en het communistische Cuba. Eerder dit jaar werden chartervluchten toegestaan, lijnvluchten blijven verboden. Op de Europese snelwegen is het vandaag weer Zwarte Zaterdag. Volgens de ANWB wordt het vooral druk op de wegen in Frankrijk, Duitsland en in Zwitserland bij de Gotthardtunnel. Om files te vermijden raadt de ANWB daarom aan om later op de dag te vertrekken. Langs de files zijn dan verdwenen. Het weer, het wordt een grijze dag met in het oosten kans op een spat regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Ook morgen veel bewolking, maar smiddags vanuit het westen opklaringen. Vanaf maandag meer zon en warmer. Dit was het NOS.